Jelle Visser met het NOS Journaal. 14 Britse Challenger 2-tanks zijn aangekomen in Oekraïne, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. De tanks werden in januari aan Oekraïne beloofd door het Verenigd Koninkrijk. Een groep Oekraïense soldaten leerde in Engeland de afgelopen maanden om om te gaan met de tanks. Waar de tanks worden ingezet is niet duidelijk. Eerder werd al duidelijk dat ook 18 Duitse Leopard-tanks in Oekraïne zijn gearriveerd. Ook heeft Duitsland nog 40 Marder gevechtsvoertuigen geleverd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 34 andere overheidsinstanties worden voor de rechter gesleept vanwege een datalek bij de GGD. Tijdens de coronapandemie waren persoonsgegevens van mensen die een coronatest lieten uitvoeren zichtbaar voor GGD-medewerkers. De stichting ICAM eist een schadevergoeding omdat de persoonsgegevens op grote schaal werden verhandeld. De stichting stelt dat mogelijk 6,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden en eist 500 euro per slachtoffer. Op een basisschool in de Amerikaanse stad Nashville... heeft een vrouw drie kinderen en drie volwassenen doodgeschoten. De 28-jarige schutter werd daarna zelf gedood... na een vuurgevecht met de politie. De vrouw was een oud-leerling van de school. De Amerikaanse president Biden riep het congres op een wapenwet aan te nemen... om schietincidenten zoals in Nashville te voorkomen. Nederland heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met 3-0 gewonnen. In de Kuip scoorde Memphis Depay en daarna tweemaal Ake. Feyenoord-middenvelder Mats Wiever maakte zijn debuut in Oranje. Volgens de bondscoach Ronald Koeman is het spelniveau van het Nederlandse elftal hem niet meegevallen... en is er veel werk aan de winkel. En dan het weer. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het kan licht gaan vriezen. Morgen begint de dag zonnig, later vanuit het westen bewolking. In de middag gevolgd door een bui.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 If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said if we ever broke up. Boy, don't get emotional, cause it's not personal, it's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had if we ever broke up. I'm living in wonderland If you think I'll understand All the shit you put me through If girls in white dresses And big winter weddings Is something you want to be true Then pack up your drama This selfish dilemma Is something this shit can undo Like I oh, never be sad Think about everything that we had If we ever broke up If we ever broke up I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Zandvoort, op 106.9 CFFM I do my head toss, check my nails